De grote belasting van de intensive care afdelingen... zal volgens hem nog wel even aanhouden... ook omdat patiënten daar gemiddeld drie weken verblijven. In België zijn voor het eerst in een appmaal meer dan 100 mensen bezweken aan het coronavirus. Het zijn er 123. Spanje is de grens van 100.000 besmette patiënten gepasseerd. Er stierven de afgelopen dag 864 mensen en dat is het hoogste aantal tot nu toe. In totaal zijn er in Spanje meer dan 9000 mensen overleden aan corona. In Eindhoven is een man aangehouden die in het ziekenhuis een bali in haar gezicht zou hebben gehoest. Hij zou kort daarvoor hebben gezegd dat hij besmet was met het coronavirus. Het gebeurde bijna twee weken terug. Een man uit Zutphen, die een agent in het gezicht had gehoest, is daarvoor veroordeeld tot acht weken cel. Een delegatie van de Taliban is aangekomen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Drie vertegenwoordigers van de militante organisatie onderhandelen daar met de Afghaanse regering... Ze praten over de uitwisseling van gevangenen. De voorgenomen ruil is onderdeel van het akkoord dat de Taliban in februari sloten met de Verenigde Staten. De afgelopen weken lagen de onderhandelingen stil. De Afghaanse regering wilde niet zomaar gevangenen vrijlaten zonder garanties van de Taliban. De deelnemer van een Rotterdamse trouwstoet... die ervan wordt verdacht dat hij in augustus een agent mishandelde... is opnieuw opgepakt. Donderdag bepaalde de rechter dat de man van 26 zijn rechtszaak in vrijheid mag afwachten omdat hij zich niet aan de voorwaarden van die vrijlating heeft gehouden... is hij weer gearresteerd. Justitie wil niet bekendmaken wat de man heeft gedaan.